Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse bank Capital One is anderhalve week geleden getroffen door een grootschalige hack. Daarbij zijn persoonlijke data en betaalgegevens van ruim 100 miljoen klanten buitgemaakt. Volgens Capital One zijn creditcardnummers, pincodes en inlogdata niet in verkeerde handen gevallen. De FBI heeft gisteren in Seattle een verdachte opgepakt, een vrouw van 33. Eerste Kamerlid Henk Otte wil een nieuwe politieke beweging oprichten... nu die uit Forum voor Democratie is gezet. Hij zei bij Jinek dat Thierry Baudet hem doelbewust uit de partij heeft gewerkt... en geen bemiddeling wilde. Baudet was echt op ramkoers, zei Otte. Dat verklaart volgens hem ook de fraudebeschuldigingen aan zijn adres. Bij een arrestatie in Geleen heeft de politie een man neergeschoten. Het gaat om een patiënt in een instelling. De politie was daar naartoe gekomen omdat de man lastig was. Toen hij medewerkers en agenten met een wapen bedreigde... schoot de politie hem neer. De man ligt gewond in het ziekenhuis. Een vermiste Belgische vrouw is na zes dagen levend teruggevonden, meldt de Belgische politie. Ze zat al die tijd zonder eten en drinken bekneld in haar auto die van de weg was geraakt. De 45-jarige vrouw werd gevonden door mensen die pamfletten aan het opplakken waren van vermiste personen. Ze zagen de auto in een greppel liggen in de buurt van Luik. De vrouw was na zes dagen uitgedroogd, maar wel bij bewustzijn... en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis toerwinnaar Egan Bernal doet morgenavond mee aan het criterium De Acht van Kaam. De organisatie heeft ook Steven Kruiswijk en Dylan Groenewegen geboekt. Zij reden gisteravond ook het criterium daags na de Tour in Boksmeer. Die koers werd gewonnen door Mike Teunissen. Wout Poels werd tweede en Steven Kruiswijk derde. Het weer. De dag begint overal zonnig. Later ontstaan stapelwolken waaruit een regen- of onweersbui kan vallen.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 is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Sharon? Well, we can do it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. was not 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. music and fashion color lights.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 White birds fly around her, little fish come to her feet. Nudge, nudge. In her heart there's love, but I'm the only mortal man my Mary Ann. Everybody! All day, all night, Mary Ann. Down by the seaside, sifting sand. Even little children love Mary Ann. Down by the seaside, sifting sand. And when we marry, we will have a time you never saw. I will be so happy, I will kiss my mother-in-law. Children by the dozen, in and out the bamboo hut. One for every palm tree and coconut. Don't rush me. All day, all night, Marianne. Down by the side sit in sand. Even little children of Mary Ann. Down by the seaside sit in sand. Down by the seaside sit in sand.